De zwarte rook is in de wijde omgeving te zien. Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. Brandweerkorps uit de regio zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden. De brand woedt bij Diergaarde Chemical Storage. Dat is een bedrijf dat onder meer gevaarlijke stoffen opslaat en vervoert. Het is niet duidelijk of die ook liggen opgeslagen in de brandende loods. Het vergat Tromp maakt rechtsomkeert richting Libië waar een volksopstand woedt. Het was op weg naar de antipiraterijmissie bij Somalië, maar wordt door Defensie nu naar Libië gestuurd. Mocht het nodig zijn, dan kan het vanaf vrijdag worden gebruikt om Nederlanders uit Libië te evacueren. Defensie wil voor de evacuatie een vliegtuig inzetten, maar het is nog niet duidelijk of en wanneer er toestemming komt om te landen in de hoofdstad Tripoli. Van de 125 Nederlanders in Libië willen er zo'n 100 weg uit het land. Onder hen is ook een groep van 16 toeristen. In Christchurch in Nieuw-Zeeland worden na de zware aardbeving van vannacht nog zeker 100 mensen vermist. Ze zitten vast onder het puin van gebouwen die door de beving zijn ingestort. Bij de aardbeving bij Christchurch, de tweede stad van het land, zijn zeker 65 mensen omgekomen. Minister Van Bijsterveld wil voortaan de kerstvakantie en de meivakantie centraal vastleggen. De vrije dagen vallen dan in het hele land op dezelfde dagen. De minister hoopt dat het nieuwe systeem ingaat na de zomer van volgend jaar. Voor de voorjaars- en herfstvakantie wil Van Bijsterveld vasthouden aan adviesdata... waarvan de scholen mogen afwijken. En voor de zomervakantie blijft de minister per regio voorschrijven... wanneer de leerlingen vrij moeten zijn. Het weer droog en vrij zonnig. In het zuiden wordt het 2 tot 4 graden. In het noordoosten blijft het licht vriezen. Morgen bewolking en smiddags vanuit het westen regen.